uur. Lieselot met het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Navalny is vergiftigd... en ligt buiten bewustzijn op de intensive care, zegt zijn woordvoerder. Op Twitter schrijft ze dat hij onwel werd tijdens een vlucht naar Moskou. Het vliegtuig is tussentijds geland en Navalny is naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de woordvoerder moet er vergif in zijn thee zijn gedaan. Dat is het enige dat hij had gedronken. Afgelopen maand is de werkloosheid opnieuw gestegen, maar minder hard dan in juni. Toen kwamen er 74.000 werklozen bij. Afgelopen maand waren het er 15.000, meldt het CBS. De afgelopen maand zaten 419.000 mensen die willen en kunnen werken zonder werk. Oud-president Obama heeft op de derde avond van de democratische conventie ongekend hard uitgehaald naar president Trump. Hij zei dat hij eerst nog hoop had dat Trump zou groeien in zijn rol als president, maar dat is gebleken dat Trump het gewoon niet kan. Meestal houden Amerikaanse presidenten zich gedijst als het gaat om hun opvolger. Ook de running mate van de democratische presidentskandidaat Biden, Kamala Harris, kwam aan het woord. Zij noemde Trump incompetent en ongevoelig. President Lukashenko van Wit-Rusland dreigt de oppositieleiders in zijn land met strafrechtelijke vervolging. Ook riep hij veiligheidstroepen op om harder op te treden tegen demonstranten. De laatste dagen bleven ordentroepen op de achtergrond bij de massale betogingen, onder meer in de hoofdstad Minsk. Kermisexploitanten zijn zwaar teleurgesteld dat in de regio Midden- en West-Brabant alle kermissen tot zeker 1 november zijn afgelast. De veiligheidsregio heeft dat besluit genomen vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Volgens de Nederlandse Kermisbond is dat zonder overleg besloten. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg en vanuit het eh, zuiden breekt de zon door. Het wordt 26 tot 32 graden. Vanmiddag kan lokaal een pittige regen- of onweersbui vallen met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. A7 Zaanstad richting Hoorn is de rechterrijstrook bij afrit Averhoorn dicht.